Levi van Eck met het NOS-journaal. Gina Hespel wordt de nieuwe Kaanse geheime dienst CIA. De Senaat heeft met de voordracht van Hespel ingestemd. Daarmee krijgt de CIA voor het eerst een vrouw als directeur. De 61-jarige Hespel is niet onomstreden. Zo gaf ze eerder leiding aan een gevangenis waar terreurverdachten werden gemarteld. Burgemeester Krikke van Den Haag erkent dat de communicatie na het steekincident op bevrijdingsdag niet goed was... De Syriër, die drie mensen neerstak, werd aanvankelijk vooral bestempeld als verwarde man. Krikken noemt dat verkeerd. Het was volgens haar niet de bedoeling daarmee een terroristisch motief uit te sluiten. Ze betreurt het dat de anonieme melding over de terroristische plannen van de verdachte niet meteen bij haar bekend was. Krikken legde afgelopen avond in de Haagse gemeenteraad verantwoording af over de onduidelijkheid na de steekpartij. D66 twijfelt over de verhuizing van het korps mariniers naar Vlissingen. De regeringspartij is bang dat te veel mariniers vanwege de omstreden verhuizing het korps verlaten. D66 wil nog voor de zomer een debat met staatssecretaris Visser. De mariniers zitten nu in Doorn, maar die kazerne is verouderd. In Vlissingen ligt al een terrein klaar waarvoor bedrijven en woningen hebben moeten wijken. De VVD houdt vast aan de verhuizing naar Vlissingen. De andere regeringspartijen CDA en ChristenUnie willen eerst een rapport afwachten... over de oorzaak van de leegloop bij het Korps Mariniers. Michael van Gerwen heeft de Premier League of Darts gewonnen. In de finale versloeg hij de Brit Michael Smith met 11-4. Het is de vierde keer dat Van Gerwen het prestigieuze darts-toernooi wint. Hij krijgt 300.000 euro. Het weer vannacht is het bewolkt en liggen de minima rond de 8 graden.